Maar wanneer in het grote bestaat. Met het leven van vertrouwd. Daarom weet de zand de tijd. genade. Het blijft zoals de dichter Heden tot in de eeuwige dagen. Liefde die blijft immer jong. Ik beving je daarom in de uur. Met hetzelfde jeugd. papiertjes in verdragen. Naar je gouden voorraad En als een ons levenslicht te Oh.